Twee uur. Dit is al de Jong met het NOS-journaal. Moskeebesturen hebben maatregelen genomen om hun gebedshuizen te beschermen. Die lopen uiteen van camerabewaking tot burgerwachten. Dat zegt de Raad van Marokkaanse Moskeeën in Nederland. Aanleiding zijn de recente aanslagen met brandbommen tegen moskeegebouwen in Zweden... en de reacties daarop op een Nederlandse Facebookpagina. Er verschenen oproepen om ook in Nederland aanslagen te plegen. Bonaire heeft urenlang volledig zonder stroom gezeten. Energieleverancier Web houdt er rekening mee dat iemand de stroomtoevoer heeft gesaboteerd. De storing begon vannacht om kwart voor twee en pas zes uur later kon het netwerk weer worden opgestart. Aan het eind van de ochtend was de stroom op het hele eiland weer hersteld. Volgens het energiebedrijf werd de storing veroorzaakt door de vernieling van een kabel. Maar omdat het bedrijf sabotage niet uitsluit is aangifte gedaan bij de politie de Franse havenstad Calais zijn 200 migranten met elkaar op de vuist gegaan. Daarbij zijn zeven mensen gewond geraakt. Twee groepen migranten, Afghanen en Eritreërs, kregen ruzie in de rij bij de gaarkeuken. De migranten komen naar Calais in de hoop uiteindelijk als verstekeling... via vrachtwagens of de veerponten naar Groot-Brittannië te kunnen reizen. De afgelopen dagen is het erg koud geweest. Volgens hulporganisaties nemen de spanningen toe vanwege de kou... en vanwege de geringe kans om in deze tijd naar Groot-Brittannië te komen. De Duitse regering denkt dat de eurozone een Grieks afscheid van de euro nu aan kan, meldt het Duitse weekblad Der Spiegel. Het blad citeert anonieme regeringsfunctionarissen. Het blad schrijft dat de regering Merkel een Grieks afscheid van de eurozone als onvermijdelijk beschouwt als de partij Syriza de verkiezingen op 25 januari wint. Syriza wil andere voorwaarden afdwingen voor de leningen die Griekenland van Europa en het IMF krijgt. Het weer vanuit het noorden opklaringen. In het zuiden en oosten daalt het kwik tot rond het vriespunt en is er kans op gladheid. Elders is het iets boven nul. Overdag geregeld zon en droog en dan wordt het 4 tot 7 graden.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 Now let's cruise on into this better. Am I a dreamer? Am I a dreamer? Am I am I a dreamer? Am I a dreamer? Am I am I a dreamer? Am I a dreamer? Am I am I a dreamer? Am I a dreamer? Am I am I a dreamer? Can you feel it? Now it's coming back. We can steal it. If we bridge this gap, I can see you through the curtains of the waterfall. When I lost it, yeah, you held my hand, but I tossed it.